Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het tv-uitzending over vluchtelingen tot nu toe 225.000 euro opgehaald voor het Rode Kruis en andere organisaties. Het geld is bedoeld voor noodhulp aan vluchtelingen. Via Giro 6868 konden mensen geld doneren. Er was een callcenter ingericht en bekende Nederlanders benadrukten in de uitzending het belang van donaties. PvdA-leider Samson zei dat vluchtelingen die in het Midden-Oosten worden opgevangen... ter plekke al asiel moeten kunnen aanvragen voor Europa. Dat moet hen ervan weerhouden de gevaarlijke overtocht in kleine bootjes te maken, zei Samson. Oud-premier Wim Kok heeft in 2001 woedend Willem-Alexander uit zijn bed gebeld... nadat hij had verwezen naar een ingezonden brief van de Argentijnse dictator Videla. Dat heeft Kok gezegd in het tv-programma Andere Tijden. De toenmalige kroonprins had in maart 2001 in New York journalisten verwezen naar een brief in een Argentijnse krant die Maxima's vader, Jorge Zorreguieta, zou vrijpleiten van een kwalijke rol tijdens het Fidela-regime. De prins wist op dat moment niet dat Fidela die brief zelf had geschreven. PvdA-corrivé Felix Rottenberg serveert Diederik Samsom af als partijleider... In een interview in Vrij Nederland zegt Rottenberg dat hij vindt dat Lodewijk Asscher de waarde van de PvdA overtuigender kan uitdragen dan Samson. Hij noemt Samsom de bedrijfsleider van het kabinet. Rottenberg is voorzitter van de commissie die de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen gaat samenstellen. Hij houdt er rekening mee dat de PvdA na de verkiezingen een veel kleinere fractie overhoudt. Daarin moeten zeker vijf tot zes nieuwkomers zitten die de sociaal-democratische waarden in de praktijk kunnen brengen. Ascher is daar volgens Rottenberg heel actief mee bezig. Die heeft het volgens hem in zich. Het weer vannacht neemt de regen af, maar helemaal droog wordt het niet. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Overdag eerst nog wat buien, later op de dag droger en meer zon. En dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 trembling.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 walking down the street, rocking my beat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 是。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 Sometimes I wonder if it will ever end. You get so mad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 that won't let me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

9. Hold your breath and count to ten.